Zes uur. Mark Zampersen eh, met het NOS Journaal. ProRail wil alle stations in Nederland rookvrij maken. Dat zegt de spoorbeheerder in De Telegraaf. Alle rookzones en rookpalen moeten binnen twee jaar verdwijnen van de perrons. ProRail zegt veel klachten te krijgen van reizigers die zich storen aan de rokers. Noord-Korea heeft opnieuw twee raketten gelanceerd. Volgens media in Zuid-Korea en Japan waren het ballistische raketten... die uiteindelijk in de Japanse zee terechtkwamen. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al twee raketten als waarschuwing aan Zuid-Korea. Meer dan 900 kinderen zijn afgelopen jaar gescheiden van hun ouders... op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten... zegt een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie. Dat mag sinds vorig jaar alleen nog bij hoge uitzondering. Volgens de mensenrechtenorganisatie maken de autoriteiten misbruik van die uitzonderingen. Voor het station in Frankfurt is gisteravond de jongen van 8 herdacht... die daar maandag voor de trein werd geduwd en overleed. Zo'n 400 mensen waren bij de herdenking aanwezig. Ook de moeder van de jongen werd maandag voor de trein geduwd... maar zij kon op tijd wegkomen. Het motief van de dader is nog niet duidelijk. Een transgenderstel in Heerlen gaat verhuizen naar stelselmatige pesterijen en bedreigingen. De twee hebben van de woningcorporatie een ander appartement gekregen. Het stel werd lastiggevallen door een groep jongeren uit de buurt. Een van hen werd voor mishandeling veroordeeld tot 30 dagen cel en een werkstraf... maar ondanks dat gingen de pesterijen door. PSV is in de tweede voorronde van de Champions League uitgeschakeld door FC Basel. De Eindhovenaren verloren uit in Zwitserland met 2-1. Daardoor was de 3-2 winst van vorige week thuis in Eindhoven niet voldoende. PSV komt nu uit in de derde voorronde van de Europa League. Het weer. Vandaag regen en onweersbuien. Tussendoor is de zon te zien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig en aan de temperatuur verandert weinig.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 I need all no, no, that I once knew uh, yeah. See your face whenever I, I look, I look at you Won't believe all of the things she put, me through. This is why I just can't get by.